Daarmee zou een deel van de olie kunnen worden opgevangen en naar de oppervlakte kunnen worden gebracht. Op zijn vroegst morgen kan met de plaatsing van de kap worden begonnen. Voor een definitieve oplossing van het lek zal nog zeker tot augustus moeten worden gewacht. Pas dan wordt duidelijk of het is gelukt om twee nieuwe kanalen naar de lekkende oliebron te boren, waarlangs de olie kan worden afgevoerd. De hoogste openbare aanklager van de Verenigde Staten brengt vandaag een bezoek aan Louisiana. Hij bekijkt of BP wetten heeft overtreden. President Obama praat vandaag op het Witte Huis met de voorzitters van de commissie die de milieuramp onderzoekt. Het is de VN-veiligheidsraad nog niet gelukt een verklaring aan te nemen over de actie van Israëlische commando's op een schip met hulpgoederen voor Gaza. Alle 15 leden en daarnaast Israël en de Palestijnse delegatie hebben een verklaring afgelegd. Nu wordt achter gesloten deuren al een paar uur overlegd over een gezamenlijke verklaring. Verscheidene landen hebben de actie veroordeeld en eisen een onafhankelijk internationaal onderzoek. Ook riepen ze Israël op de blokkade van de Gazastrook op te heffen. De VS, een trouwe bondgenoot van Israël, was milder. De Amerikaanse vertegenwoordiger riep op tot een transparant onderzoek door Israël zelf. Bij de actie van het Israëlische leger op het schip kwamen zeker negen mensen om het leven. In New York is de beeldend kunstenaar Louise Bourgeois overleden. Een van haar bekendste werken is de Maman, een metershoge spin die ze in de jaren negentig maakte. Ze maakte er meer dan tien van, die allemaal bij de entree van musea zijn neergezet. Verder maakte ze veel abstracte beeldhouwwerken. Ze had veel invloed op jonge vrouwelijke kunstenaars. Louise Bourgeois was 98. Het weer, vannacht helder en kans op